Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan ondanks Trumps besmetting gewoon door. President Trump en zijn vrouw Melania hebben allebei corona, werd vanochtend bekendgemaakt... gemaakt. De twee zitten nu in quarantaine en dus ligt de verkiezingscampagne even stil, zegt correspondent Marieke de Vries. Nu hij eh, zelf besmet is, zal in ieder geval zijn campagne stil komen te liggen. En de vraag is maar helemaal of die ooit nog weer op gang komt met nog maar 31 dagen te gaan. Nou, over twee weken is het volgende televisiedebat met zijn politieke tegenstander Biden. De vraag is of Trump dan genoeg hersteld is om daaraan mee te doen. Een groep Nederlanders zit al dik 24 uur vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Aan boord van hun vliegtuig bleken drie mensen corona te hebben. De rest is tot nu toe negatief getest. Toch mogen zij ook niet van het vliegveld af. Passagiers laten aan de Telegraaf weten dat ze op de vloer moesten slapen en een horrornacht hebben gehad. Op Aruba gaat het allemaal weer iets beter met corona. Het aantal besmettingen is gedaald. Het waren er gisteren zo'n 660. Dat is de helft minder dan twee weken geleden. Om de, om de corona-uitbraak tegen te gaan is er op Aruba sinds twee weken een avondklok. Crisis bij Red Bull, het team van Max Verstappen. Ze moeten nu alweer op zoek naar een nieuwe motorleverancier. Nu rijden ze met een Honda-motor, maar dat bedrijf stopt er na volgend seizoen mee. Het heeft niks te maken met corona, zegt verslaggever Louis Dekker. Nee, het heeft te maken met de toekomst van Honda. Eh, denk dan aan het milieu, denk aan duurzaamheid, denk aan eh, alternatieve aandrijving, et cetera. En duurzaamheid en Formule 1, tja, dat gaat niet echt lekker samen. Wel een probleempje voor Red Bull. Ze reden jarenlang met een motor van Renault Renault, maar dat liep niet lekker. En daarom waren ze vorig jaar net overgestapt naar Honda. Het is absoluut niet de bedoeling geweest dat dit zo kort zou duren. En het, het levert ook heel veel problemen op voor de toekomst. Want ja, nu moet Red Bull gaan flirten met een oude liefde, Renault of met de concurrent Mercedes en Ferrari. Want meer, meer smaken zijn er op dit moment nog niet. Dus ik denk dat crisisberaad op dit moment op het hoofdkwartier van de renstal in Engeland met hoofdletters wordt geschreven. Het weer. In het noorden heb je het meeste zon vandaag.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 Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Do you remember the last time you felt something like this? The way that I felt when we were kids. Yeah, we built castles out of hoofdletter world.